is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Republiek de campagne voeren en zich volledig concentreren op de Republikeinse conventie in augustus. Hij heeft zijn campagneteam met een derde ingekrompen. Volgens een woordvoerder wil dat niet zeggen dat Gingrich de strijd tegen Mitt Romney en Rick Santorum opgeeft. Gingrich hoopt dat hij op de Republikeinse conventie Romney en Santorum alsnog zal verslaan. Sinds de overwinning in zijn thuisstaat Georgia heeft Gingrich geen enkele voorverkiezing meer gewonnen. Passagiers en bemanningsleden hebben op een vlucht van New York naar Las Vegas hun eigen piloot overmeesterd. De man was door zijn collega's al uit de cockpit gezet, bonsde op de deur en schreeuwde dingen over terrorisme en dat iedereen eraan zou gaan. Ongeveer acht passagiers en bemanningsleden wisten hem hardhandig tot bedaren te brengen. Een andere piloot die toevallig als passagier aan boord was heeft geholpen bij de landing in Amarillo in Texas. De VN-veiligheidsraad is bezorgd over het opgeleide geweld tussen Soedan en Zuid-Soedan. Begin deze week braken gevechten uit in het olierijke grensgebied. De twee Afrikaanse landen zijn het niet eens over de exacte loop van de grens. De Veiligheidsraad roept de landen op de gevechten te staken omdat die dreigen uit te lopen op een nieuwe oorlog. Zuid-Soedan werd in juli vorig jaar onafhankelijk na een strijd van tientallen jaren. Europeanen zijn de grootste drinkers ter wereld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO drinken Europeanen gemiddeld 12,5 liter pure alcohol per jaar. Dat is twee keer zoveel als in de rest van de wereld. De meeste alcohol wordt gedronken in Oost-Europese landen als Polen en Rusland. De Scandinaviërs springen er volgens het WHO-rapport uit als meest gematigde drinkers. De WHO benadrukt nog eens de gevaren van alcoholgebruik. In ongeveer 10% van alle sterfgevallen is sprake van bijvoorbeeld alcoholverzuim of een ernstige leveraandoening. Het weer vanochtend vroeg fris met plaatselijke mistbank. Vanmiddag overal zon. Het wordt 12 graden aan de kust tot 18 in het zuidoosten. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan nu geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens en op de A27 tussen Utrecht en Gorkum. Ook op andere wegen kan de politie op snuit controleren. Niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt.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 I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of. I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch?